Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Mensen die recht hebben op een plek in er niet binnen een jaar gebruik van te maken. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn toegezegd aan de Tweede Kamer. In de nieuwe wet Langdurige Zorg staat dat de toegangseisen voor bijvoorbeeld verpleeghuizen strenger worden. Wie nu een indicatie heeft zou die voor 1 januari 2016 moeten verzilveren. De Tweede Kamer is bang dat daardoor volgend jaar een run op verpleeghuizen ontstaat. Het gaat om een groep van 70.000 mensen. Door de toezegging van de staatssecretaris blijft hun recht op een plek in een instelling ook na 1 januari 2016 bestaan. RTL krijgt de miljoenennota niet vooraf ter inzage. De omroep had een kort geding aangespannen, maar de Utrechtse rechtbank heeft het verzoek afgewezen. Eerder probeerde RTL de stukken al te krijgen door een beroep te doen op de wet openbaarheid van bestuur. Dat verzoek werd door het ministerie van Financiën afgewezen omdat het in strijd zou zijn met de grondwet en daarop stapte RTL naar de rechter. Op Curaçao is nauwelijks nog verse groente te krijgen. Dat komt doordat Venezuela een exportverbod heeft ingesteld. Tomaten zijn nergens op Curaçao meer te krijgen en ook andere groente- en fruitsoorten zijn schaars. Venezuela heeft de groente-export stilgelegd omdat het land zelf met tekorten kampt. Veel groente en fruit werd vanuit Venezuela naar Colombia gesmokkeld omdat de Colombianen er meer geld voor betalen. De komende nachten is in Nederland mogelijk het noorderlicht te zien. Dat zijn felgekleurde strepen in de lucht... doordat elektrisch geladen deeltjes van de zon in de atmosfeer komen. Normaal is het noorderlicht alleen in het poolgebied te zien... maar nu heeft de zon de deeltjes precies richting de aarde uitgestoten. Daardoor is het fenomeen de komende dag mogelijk ook hier te zien. De bewolking en de felle maan kunnen wel roet in het eten gooien. Het weer, het blijft droog, vannacht kans op mist, morgen geregeld zon, maar in het westen ook wolkenvelden.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 The kid in you will get back to you soon. Making up the rules. So let the heat of life. grappig, dit, eh, dit verhaal van Cirque Valentin. <coughs> ik moet even een klein kuchje plaatsen. Ehm, dat was eh, ook haar, hun nieuwe single. En ik weet dat ze binnenkort eh, met een heel album gaan komen. Dus wat dat er gaat, gaat het helemaal, helemaal goed komen. Ehm, dat was, om even te beginnen, maar waar bestaat die band uit? Uit Suus de Groot, Sue de Night, die eh, binnenkort ook met een album gaat komen. Ja, en ook nog een dame die uh, deel heeft uitgemaakt van het project... wat Erik Corton eigenlijk een beetje bedacht heeft... Eh, naar aanleiding van de titel van Bob Dylan, Lady of the Lowlands. en dat is Kato van Dijk van My Baby, die zit ook in deze band. Je zit nee te schudden, nee. Je, die nooit van gehoord. Ik ken het niet, nee, sorry. Nee, nee, goed. Eh, maar, uh, nou ja, My Baby is eh, redelijk hot hoor in Nederland. Ja, ja dat, die, die, heeft, die hebben bij... en dan moet ik even heel snel nadenken... bij Tros Muziekcafé van Daniel Dekker al gespeeld. En zelfs al bij Giel Belen. Dus het gaat wel hard met, met die band. Leuk. Ja, die, die, dat kwam in één keer zo poef uit het niet in... ja, ik dacht, nou, misschien ben ik wel snel. En Koen Brouwer van Julius zegt, als je, als je het vraagt, dan, dan komt ze wel. Nou, uiteindelijk toch niet eh, gedaan. Dus eh, ja, dat, kan ik Kato niet uh, kwalijk nemen. Dus er wordt veel te veel aan dit, soort mensen getrokken. Dat merk je gewoon. kijk, ja, dat is dan ons ding. Hè. We proberen zo, zo vroeg mogelijk zo, dit soort talentvolle mensen te, te spotten en hier naartoe te lokken. En dan hebben we, hebben ze. En eh, dan kunnen we altijd zeggen... Ja, nou, ze zijn geweest. Uh, eh, Chef Special bijvoorbeeld is hier ook geweest. Ja. vijf jaar geleden. Eh, dat, dat uh, is heldendaad geweest, toch Marcus? Of niet? Back in the day. Ja, ja, Hoe hebben je die geregeld? dat is een heel leuk verhaal. Dat kan ik je wel vertellen. Menno Hoekstra is een van onze voormalige programmamakers. die, die, heeft hier, die heeft hier programma gemaakt. Terwijl nieuwe Marcus ook eh, eventjes een... Eh, een eh, ja, ja, want uh, Menno was onze, een van onze programmamakers geloof ik, toch? Ja, ik ben het programma begonnen back in the day. Ja, Menno was een van mijn eerste co Ja, samen met Jolanda. ja, eerst met Jolanda, daarna met Menno. Ja. En daarna kwam jij nog een keer voorbij en riep je dat je... welke band ook weer kende? Nou ja, ik weet het niet. Niet uh, chef jij, jij, kwam binnenzetten in onze studio toen nog met Jolanda en, en Menno was... Ja, ik weet het niet meer. Dat, dat, dat, dat is alweer vervlogen. Toen kwam jij erbij. Ja. En vlak daarna eh, kwam Menno met eh, Special aanzetten. Ja, en dat was een... Eh, dat was een dampende uitzending. de ramen besloegen. hij zat lachend zo van... Nou, dat moeten we hier gaan optreden. Nou, dat bleek dus wel een gouden zet geweest te zijn. Want ze hebben het er nog over. Ja, dus kun je nagaan. Ze weten, <laughs> ze, weten het nog steeds. Maar dan moet je, ook, moet je denk ik ook de oude studio even omschrijven. Die ja, dus, dus, zeg maar uh, behoorlijk eh, de helft, eh, van, van deze studio. Dus Met een hele grote ruit aan de voorkant. Ja. De, welke uitkwam op het pleintje voor de... ja Richard zit al de knikken, die weten wat, wat het is geweest. Dus dat is een beetje het geschiedenis van ons programma. Weet Heb je, die ook nog toevallig ergens klaarstaan? Uh, moet ik even kijken. Riddle Raps. Ah, Riddle Raps, ja. Wacht even. Wacht even. Zal, zal even nog eh, die er even bij pakken van Chef Special. Uh, ja, we, zitten nu we zitten nu Daniel onder onder te sneeuw. Maar nou, we, gaan het, we gaan zo direct nog wel even over jou hebben. Maar dit is om een idee te geven van, van wat wij hebben, hebben gehad. dan moet ik eventjes naar een andere mapje. Eh, en dat moet ik even zoeken. Hier heb ik hem staan. Dat is het mapje. Want onze Menno was weer een eh, Ja, eh, dat was, dat was wel grappig. Want als je goed luistert naar de opname... dan is dat ook gewoon ook te horen. Uh, de Real Raps akoestisch, hier is die. En dan zet ik hem er even in en dan zet ik hem even aan. En dan krijg je dus dit. Let maar even op. catch that tight vibe. I feel like I could take a step back and might find the right track and leave the whack facts and behind. And I'ma grab a little bit of this and that. Spit the track with the riddle rap. Check that. It's alright, but then again, I'm gonna let that. I rewind, I rewind. It's like a backpack. through life with all kinds of little setbacks. But never mind that side, cause yo, we got that riddle rap in your head. Sit back, relax, yo, cat. Listening to this and feel glad. If you still feel bad, we can have a little chat. Think about the riddle rap not really if you're into that. I write a million riddles similar to this rap, yes. A million rhythms just to get your feel back. Into out, we going with reveal that for real man? It's out with every little whisper that you still can't speak out. Let your heat out, it's your rebound. Free minds, these sounds. Let that reach out, that beat bounce. My feet filling the ground. Your secrets, now let me figure them out. This riddle raps, something we be nothing without. This riddle raps, something when you're under and down. This riddle raps, never stop calling it out. This riddle raps raps. Yeah, yeah. It's riddle raps, so I'm making all of your bounds. Riddle raps, spot filler. It's all in the sound. It's riddle raps. What the fuck you talking about? It's riddle raps. Yeah, yeah. Check it. that middle, yeah, rapping that riddle. And if you understand something of it, better get in it better. Let me hear it better, put them heads together instead of ending up with nothing but your empty hand single. It's all about collaborating till we fill them. Same vibe at the same time, yeah, that's the finish. Same line on the same page, yeah, we can bring it every time. try. Flip the page, really, if we try right. The riddles in your mind, riddles in life. The riddles in my rhyme, riddles hidden at times. And music be that remedy to figure shit out. The vocal rhythms and odds to be simple somehow. If you speak out, let your heat out. It should rebound, free minds, these sounds. Let that reach out, beat my feet filling the ground. Your secrets. Now let me finger him out. It's riddle rap. So I'm with me, not I'm without. It's riddle rap. So I'm way you under and down. It's riddle rap. You'll never stop calling it out. It's riddle rap. Yeah, yeah. It's riddle raps. Yo, start making all of your bounds. Riddle raps. Yo, feeling. It's all in the sound. It's riddle rap. What the fuck you talking about? It's riddle rap. Rap. Yeah, yeah. sounds. Let that reach out, be bounced. My feet fell in the ground. Your secrets. Let me figure them out. It's been a raps. Starting with me, nothing without. It's been a raps. Yo, filler. It's all in the sound. It's been a raps. Never stop calling it out. It's been a rap. It's been a raps. So I'm making all of your bounce. Riddle raps. Before I feel that, it's all in the sound. Riddle raps. What the fuck you talking about? It's riddle rap. Rap. Eh, eh, eh. Hoorden dus ook inderdaad eh, de stem van onze vriend, eh, eh, de, de heer Menno Hoekstra zo op de achtergrond met het verhaal van... Nou, dat was het dus. Ehm, ik ga nog eventjes nog even met, met Daniel nog even praten. En dat, dat betrof nog even iets anders. En ben ik, ben ik het alweer kwijt wat het, wat het was. was Wat zeg je? Van Vermeulen. Ja, inderdaad. Ja, heel goed. Dankjewel. Goeie chauffeur ben jij, Daniel. Bram van Meulen, eh, de, de, ene helft van uh, Nederlands Hoop in bange dagen in de jaren 70. Eind jaren 60, begin jaren 70. Met Freek de Jonge. Ehm, hij was volgens mij ook van de Steen in de Rivier. Volgens mij. Dat liedje heeft hij ooit, geloof ik, geschreven. Eh, maar Bram van Meulen is... jij noemde hem. En ja, wat, wat, wat heb jij met Bram? Ik vind zijn teksten mooi. Ja? Ja, ik denk dat heel veel jongens zoals Akda de Munnik eh, en andere eh, Puma, andere Nederlandstalige gasten daar heel veel naar geluisterd hebben. En daar, eh, ja, het is toch wel een van de beste tekstschrijvers die ooit geleefd heeft, Nederlandstalig. Kom jij ook uit een muzikaal nest? Mm, nou, mijn vader had een Spaans gitaar op zijn kamer staan, maar hij deed er nooit iets mee. Hij had wel eens Bob Dylan liedjes gespeeld. Ja. en mijn moeder zit in een koor. Dus dat ja, is het. Op zich, dat wel, een, beetje. Dus eh, de, Tempelmannen hebben geen eh, eh, verleden in de muziek. Nee nee, nee, dus die kan het helemaal ver verklooien, zeg maar. <laughs> dus, dus dan ben jij eigenlijk een van, de, van de eerste die nu een beetje de schreden echt zet in, met de optredens in Utrecht en Amsterdam. Ja. ja. Eh, nou ja, we hadden het over je EP. Dat die eh, aardig ook ontvangen is eh, binnen de, de cirkel dan van jouw vrienden. Hè? Mhm. zijn er ook nog... Ja, media op internet die op een gegeven moment... 3 voor 12 heeft er een klein stukje over geschreven. Toch wel. 12 Utrecht. Ja. Ehm, maar daar houdt het eigenlijk wel een beetje me op. Je moet wel echt je best doen, wil je onderscheiden. Ja. en ja, ik vind het gewoon leuk om liedjes te spelen. En ik, heb je geen verwachtingspatroon er ook bij? Nee, dan? nee totaal niet. Nee? Het is toch gewoon leuk om, om het bij te doen en meer, eh, meer niet. Het is het leukste wat er is. Ja. En het liefste zou ik natuurlijk wat vaker willen doen. Oké, ja, dat snap ik. Maar ik denk ook als je echt eh, muziek wil maken wat aanslaat bij heel veel mensen... moet je ook lekkere popliedjes maken. Ja. Zoals de Jazz Special heel goed doet en wat leuk vindt. Maar ik, ik kan dat volgens mij allemaal. Nee. je zit niet in, eh, in de mainstream. wat, staat wat staat er eigenlijk bij jou op als je als ik bij jou eh, gewoon zou binnenkomen. wat, ehm, zou er op kunnen staan dan? Nick Drake zou op kunnen staan. Mooie singer-songwriter. Ja, briljant. Ja. Niels Fraam eh, heb ik toevallig net leren kennen. een pianist. Ja. Die op Best Kept Secret heeft gespeeld van de zomer. Beetje Philip Glass-achtige piano. Ja, ja, ja, Super tof. Eh, Wes Montgomery, oude jazz-gitarist. waar ik heel erg fan van ben. Dat een beetje. Pink Floyd. Pink Floyd ik heb ik al genoemd. Vind, ik, vind ik heel mooi. Eigenlijk vind ik alles wel mooi. Ja. Eh, dan ben je vanavond hier. Maar heb jij ook nog ergens anders bij een radiostation? Eh, ik heb in Woerden een keer bij RTV Woerden. Eh, de omroep heb ik een paar weken geleden, een paar weken teruggespeeld. Ja. In juli geloof ik. Ja. Was lachen. Ja? Ja. Is toch ook toch wel even weer een ervaring bij een radio. ben je een radio-idioot. ja, elke, elke, elke die valt, die hoor je. Dus ik vind het, eh, als, je, als je in een café zit, dan, ja. praten mensen... en dan is het niet zo heel erg als je foutje maakt. Nee. Maar hier, als je een foutje maakt, hoor je direct. Ja. word je afgestraft Ja. Dus het vindt wel heel leuk om dat eh, nu... Zit er eh, ook een bepaalde spanning dan ook meteen of ja? Ja, Dan voel je ook, je vind je het leuk om ook uitgedaagd te worden als persoon die dan op een gegeven moment op zo'n krukje zit, een gitaar erbij en dat je dan, hè, je zegt net als in de studio, wordt het genadeloos afgestraft. Heb je dan ook van, nee, dan moet ik het ook laten horen. Ja, ik vind het wel leuk. Want ik kom dan binnen en jullie zitten dan hier. En jij komt eh, later, iemand anders komt later binnengelopen. Het is wel van, ja, eh, je kan het ook super slecht vinden. En dan, dan zit ik hier twee uur lang eh, slechte liedjes te spelen. Dus ik vind het ook wel leuk om, om dat, zeg maar, dan denk ik van, nou, ga ik het ook even laten zien. Ja. Dit kan ik, ja. dit, dit sta ik voor. Beetje de eager van Daniel, dat hij toch zich ook laat zien van, nou, ik zal wel even laten, laten zien dat ik nog wel wat, wat kan. ja, precies. Ja. Goed, we gaan eh, zo eh, nadat... Eh, zo dadelijk, als we nog één... hier, hierna speel ik nog één nummer. En dan mag jij nog even lekker weer drie nummers achter elkaar gas geven. Dus, dus wat dat gaat, gaat het helemaal goed komen. Eerst ga ik iemand uh, blij maken uit Almere. Die heeft huiskamerconcerten georganiseerd. Is ooit serious talent geweest bij 3FM. ik heb het over Sandy Deen. En zij heeft een, ja, een album uitgebracht. when you're tired of me. He said, I'll leave when you're ready to leave me. He said, I don't care. don't care about your childish scream. I got a song, and it hurts you as much as it hurts me. Why do you? keep pulling me down. like it, babe. But you would never let me. Said when I dat was eh, Sandy Dane met eh, haar eh, single van het album wat ze heeft uitgegeven. Promise Not To Cry. Zij is ook eh, een van de initiatiefnemers om eh, muziek eh, dicht bij de mensen te brengen. Door huiskamerconcerten te organiseren. Misschien dat dat ook nog iets voor jou is, Daniel. Om, om dat te gaan doen. ja, dat kan natuurlijk allemaal. Als je me wil boeken, dan kan het altijd. Ja, oké. maar goed. ik, ik gewoon even zeggen van... hallo, ik ben Daniel. Ik speel ook nummers. en nou, kan. Ik bedoel, eh, nou, gaat, eh, gaat eh, Sandy eventjes nadenken van... misschien Hoi, Sandy, ik maak muziek. Mag ik komen spelen? <laughs> Zoiets, ja. Goed, kleine sollicitatie heeft Daniel bij deze in de uitzending gedaan. Ehm, goed, de, de drie nummers die, die je nu gaat spelen, welke zijn dat? Patterns is mijn eerste, daarna Outlaw. En als laatste, moet ik even nadenken, ik denk Too Late. Too Late. Ja, ja. de eerste gaat over, vind ik leuk als, het kan, als ik het in kan leiden, over... Ehm, dat je met vrienden of met eh, relatie eh, bepaalde patronen hebt waarbij je vastgelopen bent en die krijg je niet meer los, zeg maar. Dus het gaat een beetje over vastgelopen patronen in relaties en dat dat eh, lastig is. Oké, een duidelijk verhaal. Laat maar, laat maar horen. into the cup, drank the coffee and put it down. Without a look, he turned away. He made circles with the smoke. coffee into the cup, drank the coffee and put it down. Without a look, he turned away. He made circles with the smoke. zeker wel een patroon in. Eh. ja. ja, ja, ja. Dit, eh, dit is eh, even gewoon om het een beetje luchtig te houden. Maar het ging ook even bloedserieus eraan toe. Ik moet het wel even heel duidelijk erbij zeggen. Want, hopelijk lekker om naar te luisteren. tuurlijk, tuurlijk. maar ik, er valt mij nog iets op. En ik ga zo dadelijk, als je klaar bent, zal ik even laten horen wat ik bedoel. Want we hebben nog een Amerikaanse singer-songwriter waar dit ook een beetje op lijkt. Dus eh, ik zou zeggen, de volgende twee nummers. The Outlaw. Oké, we gaan heel veel stemmen. Eén seconde, zo gebeurt het. Dat mag allemaal, kijken wat, eh, wat er gaat gebeuren. Een oude elektrische gitaar. Ja. Eh, en die ontstemt nog wel eens. Eh, eh, komt dat gewoon omdat eh, dat hij dan even, gewoon even een paar minuten ergens ligt en dat hij dan even de toon kwijtraakt? Ja, ik stem heel vaak op andere, in andere stemmingen. En dat, dat, is gewoon een oud beestje. Die heeft er, heeft soms moeite mee. Hoe oud is deze gitaar eigenlijk? Als ik dan toch even... Ja, ik denk iets 15 jaar of zo. 20 jaar. Het is niet een heel oud ding, maar... Nee. Eh, ja, ja. Eh, het, is, het, is, het is niet een echte vintage. Het is niet, van, niet een echte oude, maar een vintage oude. Een vintage dus, oude, eh, oké. Het is alsof hij oud is, maar hij is eigenlijk nog gewoon nieuw gemaakt... in de stijl van een oude, oude jazzgitaar. Helemaal, helemaal duidelijk, helemaal duidelijk. Laat maar horen. Oké. wel? Sorry hoor. Ah, geeft niet. We wachten wel even. Ik krijg hier net een, eh, even een foto van een, eh, van een, ook een Amerikaanse singer-songwriter in een, eh, in een Superman-pak. Dus dat wordt wel weer beantwoord. Maar goed, ik neem aan dat jij nu zo langzamerhand klaar bent. Ja. Ja? En hij is gestemd. Dus, hij is gestemd en wij zijn in de stemming om de laatste twee nummers van je te horen. Oké. Back packed with anything. The man walks in. Looks like he's on a run for what he left behind. But only he knows where he's hiding from. Only he knows where he's fighting for. The outlaw is on its way again. He says, Stranger, can you help me? He stumbles and looks away. The outlaw is on its way again. was hoping to find. Mm. The city is young and selfish. The city is young and selfish. In an attempt to forget, drinking whiskey, smoking cigarettes. But only he knows where he's hiding from. Only he knows where he's fighting for. Mm, the outlaw is on his way again. He says, Stranger, can you help me? outlaw is on its way again. En dat is die Outlaw. En hebben we er nog één voor je te goed. Ehm, als je bezig bent... Klaar. Ik ben klaar. Oh, je bent klaar. <laughs> maar eh, ondertussen, als je, hè, dat, dat zie, eh, zie, ik ook heel vaak eh, gebeuren. Dan vertellen singer-songwriters altijd eventjes... op het moment dat ze zich gitaar gaan stemmen... dan vertellen ze iets over hun liedjes. En mhm. doe je dat ook? Soms, ja. Ik, ik vind het ook lekker om gewoon te spelen eigenlijk. En niet te veel te lullen. Ehm, maar ja, het, ligt een beetje aan hoe ik uh, hoe, zit. Hoe, ja, oké, hoe de avond eh, verloopt en hoe je, hoe, hoe het, uh, een ja, of je gewoon goed voelt om ja. iets over, over je songs te vertellen. Mijn laatste liedje gaat over iemand waar ik mee was en wat heel fijn was, mhm. maar waar ik niet zeker wist. Nou, tot het moment dat het overging dacht ik van, hè, shit, waarom? Waarom? Too late heet het. Dus ik, heel, eh, ik denk dat iedereen het wel snapt. Het, eh, ik ga er met zeer grote interesse naar luisteren. En bedankt voor eh, dat ik hier mag spelen bij jullie. Ja, heel graag gedaan. mind is at rest. But still in search for you. Sorry for I couldn't stay. Now you found your luck elsewhere. I couldn't be there as a friend. Since I felt I used to love all of you. I opened the door too fucking late You are already gone in search for what I should have given All you wanted was me to feel and speak In a strange city, feeling bitter and weak strange city in a strange room. My mind is at rest, but still in search for you. I opened the door too fucking late. You're already gone in search for what I should have given. you wanted was me to feel and speak. Oh, in a strange city, feeling better than weak. we zijn ook eh, blij dat, eh, dat je geweest bent, eh, Daniel. We gaan zo dadelijk nog even verder met je praten. en, want dit is de microfoon waar alle optredens mee worden vastgelegd. Als mede ook dat cameraatje waar, waar, je, waar je nu eventjes in zit te kijken. Daar, mm. daar staat ook alles minutieus op. Dus wat dat er gaat, gaan we dat allemaal nog eh, rustig op ons eh, gemak eh, verwerken. Dus dit was Daniel Tempelman, dames en heren, thuis. ik ga weer eventjes in het bizarre platenvakje even kijken. Want ja, we hebben natuurlijk nog die ene Amerikaanse singer-songwriter waar ik het over had... waar Daniel mij ook een beetje aan doet denken. Max Wiener. Hij heeft een, eh, een, eh, ja, min of meer een contract eh, getekend bij... Nou ja, contract. Hij zit in de, stal van Ruud Hartong en de zijne. Dat komt uit Volendam. dat, dat is King Forward Records. hij heeft een soort vier jaargetijden gemaakt, een EP. helemaal aan het eind van het jaar heeft hij, dat, heeft hij dat opgenomen. Ik heb hem in bezit. Het is een heel mooi ding geworden. En nu zitten we in de herfst. Want ja, hoewel, de meteorologische herfst wel te verstaan dat moet ik er wel bij zeggen. En Mind of Max, hier is eh, van de EP Seasons het nummer 4. that winter isn't far. chirping dad to the and not survive. lullaby was hem. Max Wiener, oftewel The Mind of Max, zo eh, wordt het eh, omschreven. En eh, hij is een van de mensen die, die we dan nog wel eens draaien samen met Steven Simmons en... dan moet ik eventjes ook alweer nadenken, van dat is alweer uit het buitenland. Dan moet ik weer even zoeken. Ik heb al die namen niet zo eh, in mijn hoofd zitten. Maar dat, hij heet Amy Sue Berlin. Ja, inderdaad, die. Ehm, Daniel, we vonden het hartstikke leuk dat je geweest bent. Ik vond het heel leuk om te spelen. Ja. Eh, eh, heb je ook net dit, even dit, dit stukje van de herfst van Max Wiener gehoord? Ja, en, is, ik hoop dat ook ik ooit dat kan spelen wat hij, wat hij neer kan zetten. Helemaal ja. mooie sfeer kan die neerzetten met... dat is jouw muziek ook. Oh, tof. Sferisch. Vind ik. En dat, is, dat merk ik ook eh, bij hem eh, terug. En dat heb ik ook bij jou teruggehoord. Dus wat dat gaat... Eh, kan ik bij een setting bij Cargador wel voorstellen. Dat je daar hè, je EP daar gepresenteerd hebt. Ja, een hele sfeervolle avond. Ja. Maar ik vind het leuk dat jullie ook echt, mag, als ik het even nog zeggen, hoe, jullie luisteren ook naar, naar muzikanten en in gesprek gaan, ja. gaan. Dat is heel tof. Ja, nou, dat eh, vinden we fijn. Ja, jullie houden ook wel echt van, volgens mij, het, de, de muziek en, en de persoon die de muziek maakt. Die ja, zijn nieuwsgierig naar wat erachter zit. Dat, vind ik heel, dat is mooi om te horen. Ja, nee, dat, maar dat, dat zijn wij ook. Dus wat dat gaat, uh, je inderdaad wel eh, in het goede adres. Maar ik moet alleen nog even met jou buiten de uitzending... om, om even nog aan die vier tracks te komen van je EP. Ah, dus, want dat dat nog wel even... wat zeg je? Nee. <laughs> Goed, maakt niet uit. in ieder geval hartelijk dank voor je komst. Ja, dankjewel. En eh, ja, we, we, zullen je in de gaten gaan houden. Dus wat dat gaat, komt het helemaal goed. 20 september speel ik in Amsterdam. Ja, waar? Zoete Inval. Dat is een, eh, een, studio ehm, waar ook een opname van gemaakt wordt. Er zijn twee andere artiesten die ook die avond spelen. Ik speel om 8 uur. Zoete Inval. Volgens mij hebben ze een website waar het eh, allemaal op staat via Facebook. Ik heb ervan gehoord. Uh, uur 6. Dus gebeurt, regelmatig wat daar. Wordt leuk. Ja. Oké, dat is eh, duidelijk. 14? 14 september. 24. 24 september. Dat is, eh, dat is over een paar weken. Dat is iets minder. Dat is woensdag, uh, dat is woensdag over een week. Dus 17 en dan 24. Yes. Nou, dat was... dankjewel, dankjewel. leuk dat hij, dat hij geweest is. dan nog even voor, over optredens gesproken. zij zijn aanstaande zaterdag te horen op de radio... En ze zijn hier ook uh, geweest. Dick en Martijn, oftewel One Clueless Friend. En dit is Clockwork. As a tree As clean as a book Like a killing spree Like an ice cold point out the flaws at the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws, point out the flaws. We lie here in the dark, cannot see our past. If ever this day dawns. at the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws, point out the flaws. He is the man who knows he can point out the flaws at the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws, point out the flaws. Like the clockwork of the slowest machine gunshot that killed the queen. Like the clockwork of the slowest machine, machine. twitch of an eye The final plea And the sufferings of blind He is the man who knows he can Point out the flaws of the simplest of plans Yeah, he is the man who knows he can Point out the flaws point out the flaws. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws of the simplest of plans. Yeah, he is the man who knows he can point out the flaws En dat was er, Martine Bond, eh, die eh, zoals wij er hadden hier in, eh, in onze studio in mei van dit, van dit jaar. en dat is dezelfde plek waar Daniel heeft gestaan. Het is eh, drie minuten voor eh, tien. nou ja, bijna drie minuten voor tien. En dan eh, zijn we zo'n beetje ook aan het eind van ons programma gekomen. Volgende week dan hebben we de Dirty Colors. Die dan ook nog gaan spelen in een wat semi-akoestische setting had ik begrepen. Dus dat is volgende week. die gaan dan ook iets laten horen van wat zij, wat zij allemaal kunnen. Ze komen volgens mij uit de buurt van Utrecht. Nee, u zelfs. Daar komen ze vandaan. En eh, ze, hebben, ja, ze maken toch wel wat eh, stevige muziek. Eh, dus we zijn heel erg nieuwsgierig naar wat zij gaan doen. En eigenlijk zou ik dan bijna samen willen vragen aan Marcus van Dam. Want ja, dan zeggen wij altijd in, in, in, in, gezamenlijkheid en in koers... dat tot volgende, week. Ja, nou, nog een keer zullen we het nog één keer doen. Ja, tot volgende week. Juist, dat gaat even weer wat beter. Ja, het gaat een beetje lastig als ik hier met al die microfoons ja. op de <laughs> broekzak sta. Oh man. Goed, eh, nou ja, goed. Eh, volgende week mag eh, Marcus ook weer fijn uh, gaan verrichten hier in, in deze studio. Dus komt helemaal goed. wij hebben er dus nou ja, volgende week nog een keer fijn zin in. heb ik er nog één klaarstaan. En dat is eh, deze van onze vrienden van Lion. Staat ook volgens mij in het eh, CFM eh, systeem.